Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn veel te weinig politiemensen. Er is veel werk en te weinig agenten om dat werk te doen. Blijkt uit cijfers van de nationale politie. 1400 voltijdbanen moeten worden opgevuld. Deze wijkagent snapt wel dat mensen zelfs denken dat hij niet bestaat. Terugbelverzoek is misschien het beste voorbeeld daarvan. Eh, er wordt beloofd dat ik binnen 48 uur terugbel. Maar soms ben ik 48 uur niet eens aan het werk. Ja, dan bellen mensen voor de tweede of de derde keer. En die vragen zich echt af waar hun wijkagent is. En dat is ook terecht. Om gaten op de korte termijn te dichten... vraagt de politieagenten nu om langer te blijven werken en overuren te maken. De hele nacht is onderzoek gedaan naar de man die gisteren door de Belgische politie werd doodgeschoten. De man van 21 was ontsnapt uit een jeugdgevangenis in Breda. Hij had twee personeelsleden gegijzeld die later weg wisten te komen. De vraag is of de Belgische politie terecht heeft geschoten en er zijn meer vragen, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Tweede is hoe die man in vredesnaam aan een vuurwapen heeft kunnen komen en van wie is eigenlijk die vluchtauto die hij heeft gebruikt. En nog steeds beginnen veel mensen in coronatijd een eigen bedrijf. In totaal kwamen er ruim 250.000 ondernemers bij, vooral in de zorg, bouw en horeca. Vorig jaar stopten ook 133.000 ondernemers ermee, vrijwillig of omdat het echt niet meer ging. Die ondernemers zaten vooral in de land- en tuinbouw en de energie. De bazen van 30 grote bedrijven krijgen vandaag een boze brief van Milieudefensie. Ze moeten wat doen aan hun uitstoot. Nelen ondertekende die brief namens de jongere tak van de groene organisatie. Zij wil dat de bedrijven binnen drie maanden met een klimaatplan komen. In zo'n klimaatplan moet komen te staan hoe ze 45% minder CO2 gaan uitstoten ehm, in 2030. Dus dat is eigenlijk precies de eis die ook in het Parijsakkoord is gezet. Zelf bezorgt ze vandaag ook een brief bij het moederbedrijf van onder andere Ethos en Albert Heijn. Die kunnen ook nog een stuk groener worden, vindt Milieudefensie. En het weer nog. Pas op als je zo de weg op moet, want het kan opnieuw flink misten. Vooral in het zuiden kan die mist ook blijven hangen. Wordt het vandaag ook max een graad of 4. In het noorden breekt de zon wel door. Daar kan het 8 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noord- en zuidoosten, komt dichte mist voor. En door de mist is de spitstrook op de A7 dicht.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 Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year. Dance for life. for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. ZFM. ZFM. Dat constateer ik, ik verwijt dat je niet, maar het is beter.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 Yeah. Crazy lately, I'm confining, trying to rob myself of something. You just trying to get a word, and life is not fair been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit. Like life is woo, now making more, just a little bit, Spend a little more to get rid of it, smile a little more, and I'm into it.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 zonder dat ze worden gekort. De politie gaat een lastig jaar met personeelskrapte tegemoet. Dit jaar zijn er bijna 1400 mensen te weinig. Vooral in grote steden zijn er vacatures voor agenten en regisseurs. En veel mensen begonnen vorig jaar een onderneming, ondanks corona. Volgens de Kamer van Koophandel kwamen er 250.000 ondernemingen bij. Vooral in de zorg, in de bouw en de logistiek. Het weer nog, het KNMI waarschuwt voor dichte mist. Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. Die mist blijft op veel plekken hangen vandaag bij 4 tot 8 graden.